op het strand met mijn kop al rood verbrand. Dansend in mijn nieuwe look, zonnebril en taarbroek. Dames kijken steeds naar mij en mijn nieuwe koepselij. Zwarte haren, blonde pluk, deze dag kan niet meer stuk. Oh, wat zijn we blij, alle zorgen zijn voorbij. Zomerstand en bier, waren we maar altijd hier. Oh, wat zijn we blij, één vooruit en twee opzij. Zomerstand en bier, in mijn broek vol eer. Met mijn buik in het verband, dans ik verder op het strand. En nog steeds lekker Hé, hey, ik krijg een leuk idee. Op mijn luchtbed naar de zee. Lekker windje, niet je drukken. Deze dag kan niet missen. Oh, wat zijn we blij. Alle zorgen zijn voorbij. Zomerstand en bier. We waren maar altijd hier. Oh, wat zijn we blij. Eén vooruit en twee opzij. Zomerstand en bier. Drie naar en dat is hier. Dan nou ga ik even lekker dobberen, jongens. Lekker dobberen aan. wordt wakker van de hitte. Ik moet kotsen, wordt wat bleek. Dit lijkt wel een zonnesteek. Golven, golven door elkaar. De wereld lijkt opeens zo raar. Hé, hey, daar zie ik Donald Duck. Deze dag kan niet meer stuk. Oh, wat zijn we blij. Alle zorgen zijn voorbij. Zomers tot en bier. Waar ik ben maar altijd hier. Oh, wat zijn we blij. jij de hele nacht met mij. En wie zie ik hier. Hier dit wordt Dieren penetreren, sokken, <laughs> beren, fout verkeren, haarblok, rug en smeren. Witte smeren, zachte beren, domme smeren, bombarderen, broodjes, beren, heren. Wildkamperen, fruitverderen, uitgeveren, emigreren, portretteren, dus zwemmen, leren, excuseert u mij. Ik wil haar huis, jongens.